Tot nu toe had hij geweigerd bij de zittingen aanwezig te zijn. Karadzic, die geen advocaat wil, eist meer tijd om zich voor te bereiden. Vanmiddag moet duidelijk worden hoe het proces verder gaat. Het tribunaal kan besluiten dat de zaak wordt voortgezet zonder dat Karadzic erbij is. Het is ook mogelijk dat hem een advocaat wordt toegewezen. Karadzic staat terecht voor misdaden in de Bosnische oorlog in de eerste helft van de jaren 90. De drie mannen die op nieuwjaarsochtend op het station Rotterdam-Alexander betrokken waren bij een vechtpartij hebben een jaar gevangenisstraf gekregen. Zes maanden daarvan zijn voorwaardelijk, zo heeft de rechtbank bepaald. Na de vechtpartij kwam een jongen van 19 om het leven. Hij was samen met een vriend het spoor opgelopen en zag een aanstormende intercity niet aankomen. De vriend raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank zijn de drie niet schuldig aan de dood van de jongen. Wel krijgen ze een jaar gevangenisstraf voor hun deelname aan de vechtpartij. Noordoost-Groningen kampt met een sterke daling van de bevolking. Het inwonertal daalt de komende 15 jaar met 11 procent. In Delfzijl is de krimp zelfs 40 procent. Dat verwachten adviseurs van staatssecretaris Bijleveld. Door de sterke bevolkingskrimp komen huizen leeg te staan, verdwijnen scholen en winkels en trekken jongeren steeds vaker weg. Om de problemen in Noordoost-Groningen op te lossen moeten er volgens de onderzoekers op alle niveaus beter worden samengewerkt. Een nieuwe prijs voor vrouwen in de wetenschap is toegekend aan de Leidse hoogleraar sociale psychologie Naomi Ellemers. Ze krijgt de KNAW miriam prijs die eerder dit jaar werd ingesteld door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Ellemers heeft volgens de jury excellent onderzoek gedaan op het gebied van diversiteit en zich actief ingezet om vrouwen in de wetenschap meer kans te geven.